Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De branchevereniging Kinderopvang is boos op een deel van de basisscholen. Ongeveer een derde heeft volgens voorzitter Felix Rottenberg niet goed... of helemaal niet overlegd met kinderopvangorganisaties over de buitenschoolse opvang. Bij Op1 noemde hij Tilburg, Amsterdam, Delft en Almere als voorbeelden. Volgens Rottenberg ontbrak het aan sturing bij de Rijksoverheid. Er had een centraal programma moeten zijn. Overleg tussen de partijen had extra benadrukt moeten worden volgens hem. Maandag dan gaan de scholen en de kinderopvang weer open. Voormalig president Obama noemt de manier waarop Donald Trump het coronavirus heeft bestreden een chaotische ramp. Dat zei hij in een uitgelekt telefoongesprek met 3000 mensen uit zijn regeerperiode. Obama verwijt Trump een egoïstische mentaliteit. Die heeft volgens hem bezit genomen van het Witte Huis. Daarom ga ik zo hard als ik kan campagne voeren voor Joe Biden, zei Obama over de verkiezingen in november. Brazilië heeft een coronaziekenhuis geopend op het atletiekveld naast het wereldberoemde Maracanã voetbalstadion in Rio de Janeiro. Er is plek voor 170 patiënten. Een vlak voor de opening van het ziekenhuis brak er nog een kleine brand uit, maar die kon snel worden geblust door de brandweer. Brazilië wordt hard getroffen door het coronavirus. Er zijn al meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers. En de tv-actie Samen één Koninkrijk heeft bijna 800.000 euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor mensen die op Curaçao, Aruba en Sint Maarten... in de problemen zijn gekomen door het coronavirus. De benefietuitzending op NPO 1 werd gepresenteerd door Jandino Asperaat. Doneren kan ook nog na de uitzending, zei hij. Het weer nog vrij veel bewolking, met vooral in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. In de loop van de dag gaat het flink waaien vanuit het noorden en stroomt er koude lucht het land binnen.